Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen zien sinds dit jaar opvallend veel mensen met concentratie- en geheugenproblemen. Het heeft waarschijnlijk te maken met corona, zegt het RIVM. De coronamaatregelen kunnen bijvoorbeeld meespelen, denkt deze onderzoeker. Ook andere onderzoekers van bijvoorbeeld het Alzheimercentrum... hadden al verwacht dat eh, door lockdowns eh, meer mensen problemen met hun geheugen zouden krijgen. Door sociale isolatie, eh, minder contact met anderen. En in dat geval zou je zeggen dat er een relatie is met de maatregelen. Maar een andere verklaring is ook, en dat zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken die daarop wijzen... dat langdurig geheugen- en concentratieproblemen vaker voorkomen na een infectie. De onderzoekers zien de concentratie- en geheugenproblemen vooral bij 45-plussers. Dat is opvallend, want die groep kwam voor de coronapandemie weinig bij de huisarts voor dit soort dingen. Door maagverkleining word je niet alleen slanker, ook je hersenen worden er een stuk fitter van. Onderzoekers volgden patiënten voor en na de operatie... en zagen dat mensen na maagverkleining opvallend goed scoorden... op verschillende tests voor het brein. Deze mensen die, ehm, krijgen een, echt een verbetering in aandacht en geheugen. Eh, ze zijn dus meer alert en ze kunnen eh, zich beter concentreren. Al is een maagverkleining volgens artsen niet zonder gevaar, omdat het een flinke operatie is... en je bijvoorbeeld last kan krijgen van bloedingen of lekkages. In het Brabantse Schaik heeft een buizerd opnieuw toegeslagen. Laatst werd een mountainbiker aangevallen en nu was het raak bij een wandelaar. Er zijn waarschuwingsborden neergezet op de plek waar de roofvogel haar nest met eieren heeft. En gisteravond waren er voetbalfeestjes in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Oeh, Athena! blije voetbalfans juichten voor de Turkse club Galatasaray uit Istanbul. Die won gisteravond met 4-1 en is daarmee voor de 23ste keer kampioen van de Turkse competitie geworden. Turks-Nederlandse fans van de club reden toeterend de straat op. In Amsterdam werd het zelfs zo druk dat sommige trams en bussen er niet meer langs konden. In het weer nog flink wat zon en een stuk warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot 25 graden. Kan wel behoorlijk stevig waaien. Vooral in het noorden en aan de kust voelt het daardoor wel een stukje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden ongeveer 20 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met een ongeluk. Verder nog een paar dagelijkse files, zoals de N201 vanuit Uithoren naar Hilversum.